Daar hebben zich demonstranten verzameld na een toespraak van premier Erdogan. De ontruiming lijkt rustig te verlopen. Erdogan zei dat de mensen die deze maand tegen hem de straat op gingen... de vijanden van Turkije in de kaart hebben gespeeld. Na die toespraak kwamen zo'n 10.000 demonstranten naar het Taksimplein. Dat plein in het centrum van Istanbul was eerder deze maand het hart van de protesten tegen Erdogan. Bij een vestiging van het chemiebedrijf BASF in Duitsland heeft een grote brand gewoed. In de loods in Ludwigshaven lag een grote hoeveelheid piepschuimkorrels opgeslagen. De brand veroorzaakte een rookwolk die op honderden meter afstand was te zien. Uit voorzorg zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. De schade loopt in de miljoenen. Europese landen eisen opheldering van Groot-Brittannië over het nieuws dat een Britse inlichtingendienst op grote schaal telefoon- en internetverkeer aftapt tussen de VS en Europa. Dat heeft de Duitse minister van Justitie gezegd. De onthulling over het aftappen verscheen gisteren in de Britse krant The Guardian. Die baseert zich voor een groot deel op documenten van de voormalige CIA-medewerker Edward Snowden. Volgens de krant tapt de Britse inlichtingendienst al anderhalf jaar glasvezelkabels af... die via Groot-Brittannië van Europa naar de VS lopen. In Den Haag hebben zo'n 250 mensen gedemonstreerd tegen het beleid van de Braziliaanse regering. De deelnemers zeiden te protesteren tegen de corruptie in het land, de slechte gezondheidszorg en het onderwijs dat onder de maat is. Ook eisten de betogers een beter openbaar vervoer in Brazilië. Volgens een demonstrant wordt er nu veel geld gestoken in het WK en in de Olympische Spelen. Maar dat staat voor de meeste Brazilianen niet bovenaan de lijst om geld aan uit te geven.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 En de tweede en derde uurtje zijn van niemand minder onze eigen resident DJ Mauzo. Twee uur lang met zijn Global House Vibes. Als opening horen we Zandvoortse talent en resident DJ van The Escape. DJ Raimundo met I Got The Music. En dat was een eh, promootje van het uh, eh, IDI e e van 2012. Eh, Terwijl het Amsterdam Dance Event. Komen nu weer een hoop lekkere muziek afgezet met een beetje show. Nu zometeen nieuws over Kanye West en uh, die eh, reality soap uh, The Kardashians.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 one day, one day, one day, one day, one day, this nation. this nation, this nation will and I know not where to head to. You're my peace. was muziek van uh, Neka met 2N aan het begin. Met Shining Star. En daarvoor Baker Maat met Vandaag. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De reality show Keeping Up with the Kardashians gaat binnenkort van start. Maar uh, Kanye West zal daar niet in te zien zijn. Althans, dat zegt hij zelf. Hij wil namelijk absoluut niet meewerken aan de reality show. En Kim zegt dat het niet waar is en dat hij werkverplichtingen heeft. Maar het schijnt dat eh, eh, team heeft geadviseerd om het niet te doen. Hè. Het zou namelijk slecht zijn voor zijn imago en het merk uh, Het was wel, hij was wel eerder te zien in de soap en het was volgens een bron alleen maar om Kim voor zich te winnen. En nu heeft hij iets van, laat maar, want ja, het is wel een beetje privé. Het is natuurlijk wel een beetje gespeeld, maar ja, toch een beetje je privé komt naar buiten. En dat, ja, dat kan je nog wel eens schaden. CFM Zandvoort door met muziek. Zometeen de laatste geniet van David Guetta, Nio en Akon. Ze zijn samen de studio ingedoken. Maar hier is die Daft Punk. Samen met Pharrell Williams met Get Lucky. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning. Thank you. dat was Easy Tech, Take Me Higher. Dat zijn uh, eh, mix, moet ik zeggen. Op saxofoon. En daarvoor hoorde David Guetta. Nio en A.com met Play Hard. De Albert Neve remix. En daarvoor hoorde je Death Punk. Samen met uh, Pharrell Williams met Get Lucky. TVM Zandvoort. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal plaatsvinden vanavond. Terwijl de party update. Zoals altijd beginnen we even met uh, Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vandaag 27 april. Met onze eigen Zandvoortse Raymundo. De man die ook als opening hoort. Hij doet het vanavond samen met Joshua Walter, Mike Scott, MC Prime. Begint allemaal om 11 op tot 5 uur in de ochtend. En de iedereen is 16 euro. Voor de feestje Brainwash moet je dus zijn in Escape in Amsterdam. En vanavond in eh, de Heineken Musical. Het is al uitverkocht, maar misschien dat je kaartjes hebt. We hebben vanavond I'm Hardwell, de kick-off World Tour. Hij begint uh, vanavond aan zijn World Tour. En die begint dan gewoon keihard in Nederland, zijn eigen landje. Begint al om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Hardwell. En hij doet het samen met Danny. Vanavond dus in de Henneke Musical. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore iedere zaterdagavond. Begint om middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Die drijft 10 uur aan de deur. 10 euro aan de deur. Niet 10 uur, maar 10 euro aan de deur. Wat kan je verwachten? Hip-hop en RB. Met onder andere DJ Prime, Cream en Flava. Vanavond dus in de Melkweg het week wekelijkse feestje Encore. En vanavond in de Parma, We All Love 80s, 90s en Zeros. Begint om 11 uur, doet het 4 uur in de ochtend. De interesse 15 euro aan de deur. dan voor meer info, check even unomodo.nl. Dan vind je al die informatie over de Parma en het feestje We All Love 80s, 90s en Zeros. En wie de DJ's zijn, ik heb geen idee. Waarschijnlijk gewoon de vaste resident DJ's. En vanavond in Paradiso, Major Laser. Is inmiddels allemaal al begonnen. Begon om half acht vanavond. Intree 18 euro. En het voorprogramma was eh, Cashmere Cat. En Major Laser is, eh, ja, is als het goed is nu nog bezig. Ik weet niet tot hoe lang nog, maar het is uitverkocht. Dus eh, hè, ik zou er niet naartoe gaan, want voor je het weet... dan kom je bij de deur en dan <laughs> het net allemaal sluiten. En vanavond in de Sand, Jamrock, Dancehall versus Hip Hop met DJ Ja, DJ D-Train, Carper Shot Sound, Makaal X, DJ Jendo, DJ Wax Friend, Super Kid en uh, Kelly Boy. Vanavond dus in de Sand in Amsterdam. Jamrock, Dancehall versus Hip-Hop en intrace 15 euro. En de grotere feestjes, ja, die beginnen allemaal eh, morgenavond, hè. Want uh, morgenavond en maandagavond en dinsdag natuurlijk hebben we Queen's Day. Dus alle feestjes voor de komende dagen is ja, allemaal met de troonopvolging. Oftewel Willem-Alexander die koning gaat worden. Maar voor vanavond niet zoveel eh, spectaculaire feesten, moet ik eerlijk bekend. In ieder geval niet in Amsterdam. Maar vanavond wel in de, eh, de Stalker in Haarlem. Haarlems Verzet. Begint om 11 uur, duurt het 5 uur in de ochtend. Wat kan je allemaal verwachten? Francesco, Rubastili, Live, Artie, Mark McTavish, Mispoes, Sebastian Merz, Anti-Kinky, Witte Fonka en eh, Charlotte Michelle. Vanavond dus in de Stalker. Haarlems Verzet. En als je het toch niet te doen hebt, vanavond uh, trouwens in de Maasieloop in Rotterdam. Is nog niet uitverkocht. Begint om 11 uur tot 7 uur in de ochtend. Het feestje Crazy, Sexy, Cool. Iedereen 17,50 euro. Dan krijg je Brian Dalton, Delivio Reven en natuurlijk Aaron Gill, Leroy Staal. Lucian Ford, La Fuente, Pata Gonzalez en MC Chen en Jazz van D. En de MC is uh, eh, MC. En in de andere zaal hebben Rudy Lima, Ian S, Andy Foreman en nog veel meer. Vanavond dus Crazy Sexy Cool in de Maasilo in Rotterdam. Begint allemaal om 11 uur. Duurt tot 7 uur in de ochtend. De is 17,50 euro. En het laatste feestje, waar niet eens een taxi voor nodig Hier aan de overkant, in de Club Exposure, hebben Hypnotize at the Beach, de afterparty. Begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 15 eh, euro. En wat krijg je voor die 15 euro? Alberto Valentini, Mark Sims, Knijver en Renvo en Artento Divine. En het is allemaal eh, hosted bij MC Lau E. Vanavond dus hier aan de overkant in Club Exposure. Hypnotize at the Beach, after afterparty. En tot zover ook de feestjes. Terug naar de muziek. Justin Timberlake en Jay-Z met Suit and Tie. show you a few things. Wait a minute. You ready, JT? I can't wait till I get you on the floor good looking.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 And let your dreams fly. And even when you fuck it up and give another try, you gotta beat it. Yeah. And even when you think nobody cares, you gotta believe nothing gets better. And the life just won't Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Voor het laatste training van Dave Curtis en Boris Rodboy. Het Make Some Noise. Daarvoor Madcap. Samen Kelly Up met One Life. En ook nog muziek van Justin Timberlake. Samen Jay-Z en Suit and Tie. Iedere zaterdagavond heb ik eens eh, de tien beste platen van de dansgroep. De tien meest populaire platen van de dansgroep, moet ik zeggen. En op 10 deze week, Disclosure, featuring Aluna George met White Nose. Op 9, DJ Dan en Look Back met Nothing But A Party. 8. Krasi Krasibica My Lips op 7. Gonzak met Rock Band op 6. Criminal Vice met Song 2 op 5 deze week. Gary Chaos, Sex Power 2K13. En op 4 Raw Silk en Frederico Scavo met Do It To The Music. Op 3 deze week Jerome Robbins, Hysteric Ego en Krasi Krasibica met Want Love 2013 2 deze week. Barbara Tucker en de Cube Guys met I Wanna Dance With Somebody. En nummer 1, de meest populaire plaat van de dansgroep... is Breach met Jack, die van Zandvoort. Door met muziek, want daarvoor zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Funky Truckers en Grayson P met Clap Your Hands. niemand wil er horen. Loop langs de thuis van mijn ex. Het liefst ben ik me daar met die gedachten, mama gek. Dus ik hou een taxi aan. Zie me ingevallen, wangen in de spiegel. Bij de laatste tijd te hard gegaan. Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Krioelen net als fucking slangen om me heen. daarom lach ik met ze mee. We willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Je zei je hart was gebroken toch? Daarom gaf ik jou de mijne. Ik had hem voor mezelf gehouden toch? Als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen. Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen een spiegel die me aankijkt. Zwart gat in mijn ziel die me leegzuigt. Had de stad maar de stilte weer eens aanrijdt. Volle trots, mijn borst verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap verraakt. is gerelateerd aan jou. Dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier En elke nacht misschien wel één. Want ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de disco. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame voor Krioelen net als fucking zangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn en wit verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk opnieuw zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de disco. Sukkel voor de liefde. zon opkomt. De nachten worden langer, voel alles glippen uit mijn handen. Weer hetzelfde liedje en ik hoor niks anders. Nog één keer voordat de zon opkomt. De nachten worden langer, op mezelf in de ruimte vol mensen. Omringd door chicks die willen hangen voor de fijn, hangen voor de fijn. Voelen net als fucking slangen om me heen Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Nederlands talent, de Opposites, met hun laatste verschenen hit Sukkel voor de Liefde. En daarvoor de Funky Truckers Samen met Grayson P. met Clap Your Hands. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en we zijn nog bij het tot aan middernacht. Zometeen na de break, twee uur lang de Global Housewives met DJ Mouse. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan voor dit team. Major Lazer, hebben een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Tiga, Bruno Mars en Mystique. En het plaatje heet de eh, Bubble Butt. Maar hier is die Mark Funk met Sanity 2013. Ik zeg tot zometeen na de break. pool ball, swinging like cricket. My locks like my ass, my show you i wicked. Baby, baby, make my tell you fist. Fuck me me in a cardiac arrest. Let me come, let me come. Come and know you are the best. Who's bad? surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. Nipple tick click lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my dick. Or why you tripping? I'm a crazy individual. never do minimum drive ins Billy too. Damn bitch, talk much. I don't want interviews. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need a 3D. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a tries to find a way